Ze hebben het leger opgeroepen in te grijpen. Bakbo besloot vanmiddag om de regering naar huis te sturen en ook de kiescommissie te ontslaan. Hij zegt dat de kiescommissie fraude heeft gepleegd. De president heeft de demissionaire premier gevraagd een nieuwe regering te vormen... die dan een nieuwe kiescommissie moet aanstellen. De Ivoriaanse oppositie heeft jarenlang vergeefs aangedrongen op presidentsverkiezingen. Bakbo's Amstermijn is al vijf jaar geleden verstreken. Hij komt steeds met een nieuwe verkiezingsdatum, maar stelt die vervolgens weer uit. NAVO-militairen en Afghaanse troepen hebben het Taliban-bolwerk Marja grotendeels ingenomen. Dat heeft de gouverneur van de provincie Helmand bekendgemaakt. Het offensief tegen de Taliban begon gisteravond. Bij de aanval kwamen een Amerikaanse en een Britse militair om het leven. Ook zouden twintig Taliban-strijders zijn gedood. De Taliban spreken tegen dat ze Marja hebben verloren en zeggen dat ze de stad nog helemaal onder controle hebben. De plaats is het centrum van de opiumhandel in Helmand. In de Indiaanse plaats Pune zijn bij een bomaanslag in een restaurant acht mensen omgekomen. Zeker dertig mensen raakten gewond. In het populaire restaurant The German Bakery zaten veel toeristen. De horecagelegenheid ligt niet ver van een groot complex van de bakwandbeweging in Pune. De Indiaanse politie zegt dat er een bom ontplofte die verborgen was in een tas die in het restaurant was achtergelaten. De organisatie van de Winterspelen in Vancouver heeft het programma van het rodelen voor mannen toch aangepast. Vanochtend werd gezegd dat het dodelijke ongeluk van een Georgische rodelaar gisteren geen aanleiding was om het onderdeel aan te passen. Nu is besloten dat de mannen gaan rodelen vanaf de startplaats voor de vrouwen. Het traject is dan 177 meter korter en heeft twee bochten minder. Daardoor worden minder hoge snelheden gehaald. De rodelwedstrijd voor mannen is vanavond, morgen is de finale. Het weer, kans op lichte sneeuw en gladheid. Vanavond en vannacht vriest het 2 tot 5 graden. Morgen ligt de temperatuur rond het vriespunt.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 Iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je hem hier op CFM Zandvoort. De 40 heetste hits van Europa. Zaterdag doen we trouwens nog een keer eh, dunnetjes over. Dan tussen 7 en 9. En dan komen ze allemaal nog een keer voorbij. 20e jaargang aflevering 6. Vandaag 12 februari van 2010. 15 stijgers in de lijst, maar 2 zittenblijvers, 20 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Daniel Merriweather, Impossible, Mando Diao, Gloria en Edward Maya met Serial Love verdwijnen deze week uit de lijst van Europa. Robbie Williams met Morning Zone was met 9 plaatsen de snelste stijger van allemaal. Rihanna met Russian Roulette met 10 plaatsen de snelste daler. En 10 en 9 bij elkaar maakt 19 en dat zijn de aantal weken wat Whitney Houston alweer in de lijst staat met Million Dollar Bill. En daarmee het langst van allemaal. 12 februari 1931 in gebruikneming van eh, Radio Vaticaan. Dat alles door Paus Pius XI. Sint-installatie is ontworpen door Gaglio Marconi. Een gruwelijke moord op James Bulger in 1993. Twee jongens van 10 jaar oud ontvoeren, martelen en vermoorden een peuter van 3 jaar oud.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 Think about the way that I'm faithful, babe, but to replace me would be hard, cause there's nobody. anybody gonna treat you. if you wanna. You can even harder in de studio voor Carol Elmolat. A Night Like This. Vier weken lang alweer in de lijst van 22 gaat ze omhoog naar nummer 15. Daarvoor Mary J. Blight, I Am. Vijf weken in de lijst van 20 omhoog naar 16. En Alexander Burke hebt ook een single gemaakt. Samen met Flowrider. Die heet inderdaad Bad Boys. Vijf weken lang in de lijst. Vijf plaatsen omhoog van 19 naar 14. Alexander Burke. when I go in the sky. live in Zandvoort. En jij bent erbij. Hey, Jake Sean. Jake Sean This one right here. All right. De single van Jason, Lil Jon en Paul. Acht weken lang staan ze al in de lijst van Europa. Deze week blijven ze wel zitten en dat doen ze op nummer 13. Tijd voor een rondje shownieuws. Beyoncé is aangeklaagd wegens eh, contractbreuk. De kledinglijn van de zangeres en haar moeder Tina Knowles die wordt voor de rechter gesleept door een van hun leveranciers bedrijf uit Hongkong eh, zegt 500.000 dollar mis te zijn gelopen door een samenswering van andere bedrijven. Waaronder weer House of Darren van de moeder en dochter Noels zelf. De leverancier zegt dat de goederen naar de VS zijn eh, gelokt met intentie er minder voor te betalen dan was afgesproken. In de aanklaag waar de Amerikaanse entertainment site Radar Online de hand op weet te leggen, wordt ook een ander bedrijf van Beyoncé genoemd als betrokkenen. Wordt vervolgd zou ik zeggen. Snow Patrol geeft maandag 31 mei een concert in de Heineken Music Hall in Amsterdam. Dat maakt de concertorganisatie Mojo donderdag bekend. De laatste keer dat Snow Patrol een eigen concert gaf in Nederland is drie jaar geleden. De half schots en half Hierse band sloot vorig jaar de 50ste editie van Pinkpop af. Het vijfde stond eveneens in het voorprogramma van twee uitverkochte concerten van U2 in de Amsterdam Arena. In november bracht de band na zes studioalbums het compilatiealbum Up To Now uit dit album is een verzameling van 15 jaar Snow en bevat zowel oude als nieuwe nummers. Waaronder natuurlijk eh, Just Say Yes en Run, hun laatste twee hits. Dan nog een nieuwtje van eigen bodem van Leno... Leontien Borzato, Die is woensdagavond uitgeroepen tot de best geklede vrouw van Nederland. Ze ontving de Best Dressed Award uit handen van Sylvie van der Vaart, die de titel vorig jaar op haar naam schreef. Trisha Likke van Leskmond eindigt op de tweede plaats. Presentatrice Nikki Pleasen werd derde. De prijsdreiking werd georganiseerd door modetuigschip Jackie en vond plaats in Hotel de Grand in Amsterdam. Tot zover even een rondje langs de showbizvelden. Snel terug naar de muziek. En we hebben nog namelijk een aantal grote hits voor je klaarstaan. Eentje is van de oudste dame uit de lijst, Madonna. Zes weken lang in de lijst van 15 omhoog naar nummer 12 met Revolver. deze week is in handen van Madonna met Revolver. Op nummer 20 deze week 6 plaatsen verlies voor Old City Fireflies. Melanie Fiona, It Kills Me, 4 weken in de lijst van uh, eh, 25 omhoog naar nummer 19. Snow Patrol Just CS 12 weken in de lijst van 16, zakken naar nummer 18. Jason Mraz Butterfly, 10 weken in de lijst, vorige week nog op 11, deze week naar 17. Mary J. Blight, I Am, vier plaatsen omhoog in haar vijfde week. Carol Elmelat, A Night Like This, vier weken in de lijst van 22 omhoog naar nummer 15. Alexander Burke, Bad Boys, de vijfde week, vijf plaatsen winst van 19 naar nummer 14. Jay Sean, Lil Jon en Sean Paul, Do You Remember, staat acht weken in de lijst en blijft staan op nummer 13. Madonna met Revolver hoorde je zes weken in de lijst van 15 omhoog naar 12.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 Vorige week nog op 9, deze week gaat er één plekje vanaf. Ik kom ze terecht op nummer 8. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag blijft het droog en vooral vanmiddag zien we geregeld de zon. Wind waait uit het noordoosten en is daardoor duidelijk aanwezig temperatuur zal iets boven het vriespunt zijn. Maar in combinatie met die stevige noordoostelijke wind voelt het vandaag wel een stuk kouder aan buiten. Vanavond en de komende nacht hebben we dan afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft droog en bij een tot matig afnemende noordoostelijke wind tappert de temperatuur naar waardes tussen de min 3 en min 6 graden. Morgen zijn er weer flinke periodes met zon en blijft het ook droog. De wind waait uit noordoost en de temperatuur stijgt in de middag naar maximaal 2 graden boven het vriespunt. Zaterdagavond en zondagnacht hebben we weer een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en er waait een meest matige noordoostelijke wind. De temperatuur daalt naar eh, waardes van min 5. zondag zijn er ook weer flinke periodes met zon. Ook dan blijft het de gehele dag droog. Ik heb geen files voor je, wel een waarschuwing. De Prins Bernhardlaan in Haarlem. Die wordt vandaag extra bewaakt eh, op snelheid. Rijd daar vooral niet te hard. Van Dam. Ladies and gentlemen, let's go! Hit it! If a man could be his own fantasy, that's the only breed of captivity is pointless.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 Nu staat samen met Beyoncé hier op deze single Telephone. Acht weken lang weer in de lijst van Europa. Vorige week stonden ze nog op nummer 6. Deze week gaan ze een plekje omhoog naar nummer 5. Ook Edward Maier gaat een plekje omhoog. This is my life. Vier weken lang in de lijst van Europa. Vorige week dus nog op 7. Deze week naar 6. gaan even kijken in de Nederlandse top 40. Daar vijf nieuwe binnenkomers. Memories, David Guetta aan de Kid Cudi op 38. The Morning Sun van Robbie Williams op 35. 33 Hey Soul System met Train. En op 19 je kende groet uit Brabant krijgen van de New Kids. Wesley, You Rise Me Up, nieuw binnen op nummer 11. Just Say Yes van Snow Patrol naar nummer 10. Fight For This Love, Carol Hall van 12 omhoog naar 9. Deja Vu blijft zitten op nummer 8, Ina en Bob Taylor. This tik TikTok van 4 zakken naar 7. In the Name of Love, Ray en Anita vorige week nog op 9, deze week op 6. A Night Like This, Caro Elmerad, 8 weken in de lijst van 15 omhoog naar 5. Replay IAS vorige week op 5, deze week naar 4. No Surrender van Keen op 3 blijven staan. The Empire State of Mind JC blijft staan op 2 en nog steeds de beste van Nederland. Owl City met hun single Fireflies. Ik kan alvast verklappen, in Europa hebben we een nieuwe nummer 1. Dit was hem namelijk van vorige week. Cheryl Cole, Fight for This Love. 11 weken in de lijst van Europa. Vorige week op 1, deze week op 4. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better? Is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going back. to go. Driving fast, but let's go slow.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 My moon belongs to the sun. Your fire is burning my mind. en Suicide Morning After Dark. 9 weken lang in de lijst van Europa. Vorige week nog op twee, deze week zakken ze een treetje naar de derde plek toe. De Sheryl Call Fight for This Love, die de nummer 1 positie afstaat aan iemand anders. Daar zak zelf naar de vierde plek dus. Elf weken alweer in de lijst van Europa. Lady Gaga, Beyoncé, Telefoon gaan van 6 naar 5. Edward Maya, This Is My Life van 7 naar 6. Vorige week nog de snelste stijger met 15 plaatsen. Deze week snoept hij er maar één plekje vanaf en gaat hij dus naar 6. Robbie Williams, You Know Me, 12 weken in de lijst. Eh, nee, 6 weken in de lijst. Vorige week op 12, deze week op 7. Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart. 6 weken in de lijst van 9 naar 8 en van 8 naar 9. Jason Derulo, What Did She Say? John Mayer 6 maakt de top 10 eh, trouwens helemaal compleet. Hij blijft zitten op nummer 10 in zijn 11e week alweer. Dit is de nummer 2 van Europa. Zes weken lang. Vorige week nog op vijf. Deze week dus naar twee.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 Got me singing like na na na na it's like my iPod stuck on replay, replay. Shawty's like a melody like I'm in my head that I can't keep out. Got me singing like na na na na it's like my iPod stuck on replay, replay. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Ah, you know this. Yeah. Tougher than a lion, ain't no need in trying. I live with a sky and yep, you know this. Yeah.